omdat hij lid is geweest van terreurorganisatie Dabatan al-Nusra... aan valse papieren hebben geholpen. Volgens het Openbaar Ministerie is Boersma verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme. Koersma verklaarde vandaag dat ze tot de zomer van 2015 een relatie had met een Syrische man. Bij een bomaanslag op de politieacademie in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Wie erachter zit is nog onduidelijk. Colombia werd lang geteisterd door aanslagen en drugsgeweld. Sinds de regering in 2016 een vredesakkoord sloot met rebellengroepering FARC was het relatief rustig. Als gevolg daarvan is ook het toerisme opgebloeid in Colombia. Een 51-jarige Amsterdamse restauranthouder wordt verdacht van het runnen van een drugsbestelservice. Klanten konden telefonisch heroïne bestellen die per fiets werd afgeleverd. De restauranthouder zou vier fietscouriers hebben aangestuurd. Volgens het OM heeft de man grof geld verdiend aan zijn handel. Tegen hem is vijf jaar cel geëist. Ook is er beslag gelegd op auto's en 2 miljoen euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. ProRail doet aangifte tegen de man die vorige week vrijdag zijn vrachtwagen met melkpoeder op een overweg in Leeuwarden parkeerde, waarna een trein er tegenaan botste. Bij het ongeluk raakten zes mensen licht gewond. Ook was er veel schade, waardoor het treinverkeer werd gestremd. Het ongeluk gebeurde bij de melkfabriek van Friesland Campina. De chauffeur zou zijn wagen hebben stilgezet op de overweg en zijn uitgestapt.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 Peaceful Radio heeft een website, is natuurlijk Peaceful Radio en dan .info. Dan eh, maakt niet uit, kan ook .nl of .eu. Het schakelt allemaal vanzelf door. Maakt niet Goed, dan vind je de playlist en dit programma weer terug. En ook het eh, programma natuurlijk van Paul Fens. Hartelijk dank Paul voor het eh, verzorgen van weer een prachtig en eh, mooi intiem radioprogramma. En een beetje, ja, de man achter Paul Fens heeft hij laten zien. Ehm, een nieuw album. Ja, laten we het daar eens over hebben. Michael Colwich, Serenity nummer 3 inmiddels alweer. Eh, en eh, ja, een buitengewoon productieve man. More peaceful music on the Chapman stick. Zo, eh, dat is de subtitel. Daarna komt er een nieuw album. En dat heeft uh, on the Another Side van Cathy Oaks. En ja, dat is uh, piano, als het goed is. Nou, we gaan het allemaal luisteren. ja, veel luisterplezier. En tot de volgende week. Jennifer Dufresne, one of the artists here on Peaceful Radio today. Please visit my website, www.jenniferdufresne.com, and purchase my music to enjoy at any time on demand. And who art thou? said I to the soft falling shower which strange to tell gave me an answer as he translated. the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. Of what to heaven, winds vaguely fall, all together changed and yet the same. I descend to lay the droughts and the dust layers of the globe. And all that in them without me were seeds only late and unborn. And forever by day and night, I give back life to my own origin and make it pure and beautified for song nation from its birthplace after fulfillment wandering wrecked or unwrecked duly will I return I am the poem of the earth said the voice upward to heaven. Winds vaguely fall, all together changed and yet the same. I descend to lay the droughts and the dust plays of the globe. And all that in them without me will cease only late and unborn. And forever by day I give back life to my own origin and make pure and beautified song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, wrecked or and duly.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 If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio. This is pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio.